Jobboot met het NOS Journaal. Een kwart van de agenten grijpt niet in bij gevaarlijke situaties tijdens het werk. Dat is in een onderzoek van de Nederlandse politieacademie dat in handen is van Nieuwsuur. De ondervraagde agenten voelen zich vaak onvoldoende gesteund door hun chefs en door de politiek. Volgens de Nederlandse politiebond leidt dat ertoe dat agenten onzeker worden in hun werk. Verder zegt meer dan 70% dat er te weinig wordt getraind. Daardoor voelen veel politiemensen zich niet goed voorbereid op riskante situaties. De Raad van Korpschefs erkent de kritiek. De Raad wil de trainingen aanpassen en wil dat leidinggevenden zich meer op straat laten zien. De Nederlandse ambassade in Libië gaat deze week weer open. Vermoedelijk gebeurt dat woensdag, heeft minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De ambassade in Tripoli ging half maart dicht omdat het te onveilig werd. De rebellen rukten op naar de hoofdstad. De Libische leider Gaddafi kwam steeds meer in het nauw te zitten. Nu het rustiger is geworden in Libië, willen Nederlandse bedrijven weer aan de slag. In sectoren als de olie- en gasindustrie en in de landbouw. De Nederlandse ambassade zal de bedrijven daarbij ondersteunen. Het dode meisje dat is gevonden in Rotterdam is de vermiste Jennifer. De politie heeft dat aan het begin van de avond bekendgemaakt. Eerst op een bijeenkomst met buurtbewoners, later ook aan de pers. Jennifer verdween zaterdagavond. Ze was naar het huis gegaan van de ex-vriend van haar moeder. Volgens de politie is ze daarvoor het laatst gezien. Zondag werd de man van 26 aangehouden en werd zijn huis doorzocht. Dat gebeurde volgens de Rotterdamse politie naar aanleiding van telefoontaps. Zondagavond werd een Amber Alert uitgegeven. De politie heeft niet gezegd hoe Jennifer om het leven is gekomen. Morgen wordt sexy verricht op het lichaam. Het weer, vannacht bewolkt en vooral in het noorden van tijd tot tijd regen. Morgen grijs en regenachtig.